Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat vandaag spoken langs de kust. Er komt een storm onze kant op. KLM heeft alvast besloten om vanaf vanmiddag alle schrappen. Er kunnen windstoten tot 100 km per uur aankomen, dus dat vinden ze te link. Eind van de ochtend gaat Zeeland op standje code oranje. En later geldt dat ook voor de kustgebieden van Noord- en Zuid-Holland en de Wadden. In Groot-Brittannië is het nu al heel stormachtig. En in Frankrijk kwam iemand om door een omvallende boom. Een grote brand in Kampen vanochtend. Die brak uit in een stal vol koeien. Zij zijn allemaal op tijd naar buiten gebracht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Mensen in Kampen kunnen vanwege de rook beter nog even hun ramen dicht houden. En één op de vijf Nederlanders woont op een plek waar ze eigenlijk helemaal niet willen wonen. Blijkt uit een onderzoek van woningcorporaties. Ook deze vrouw kan maar geen geschikt huis vinden. Haar relatie ging uit en ze woont nu met haar zoontje weer bij haar ouders. Sindsdien staat ze wel op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. Maar ook dat schiet niet op. Ik ben niet urgent genoeg en dat snap ik echt heel goed. Omdat ik, ben, ik zit hier veilig, ik heb een dak boven mijn hoofd. Maar ja, weet je, ik ben gewoon bijna 40 en eh, mijn zoontje is al zeven. Ja, ik verdien dan toch ook gewoon een eigen huis, lijkt me. Meer dan de helft van de mensen die op zoek zijn naar een huis loopt tegen problemen aan. Een deel heeft de zoektocht maar opgegeven geven. En het bekervoetbal is op veel plekken begonnen. En dat betekent dat er bijzondere potjes voorbij komen met verrassende uitslagen. Heracles Almelo en PEC Zwolle zijn gisteravond uitgeschakeld door amateurteams. De aanvoerder van PEC schaamt zich kapot. Ja, dat, eh, dat hadden we niet verwacht van tevoren. Elk jaar zitten er weer verrassingen bij. En eh, ja, nou verlies je uit bij AFC. Ja, dat, dat, is, dat kun je net ook, al kun je alle voetbalclichés op loslaten. Dat is gewoon een schande. En in Duitsland werd ook gestund. Bayern München moest tegen Saarbrücken. Dat is de nummer 15 van het derde niveau. Het stond daar 1-1 tot de laatste minuut van de blessuretijd. Piard is in de middel, de 1 voor. Landskampioen Bayern ligt er dus uit in Duitsland. En het weer nog. Ja, als je het woord herfst opzoekt in het woordenboek... dan krijg je deze beschrijving. In het noorden regen en vooral aan de kust veel wind door storm Kieran. Vanmiddag dan zijn er ook opklaringen met zon. En het wordt 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt rustiger dan gebruikelijk op donderdag. En dat heeft alles te maken met de storm die na de ochtendspits ons land bereikt. Wel hier en daar iets van een korte file, zoals de N205 Haarlem richting Nieuw-Vennep. Vanaf Haarlem file tot aan de A9. Die doet er 10 minuten langer over. En viel op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar. Vanaf Waarland vielen ongeveer 3 kilometer met ook 10 minuutjes extra.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 Three thousand, and the bidding went on. a man in the kept playing that song, the bidding grew tense. Each more and more till a five thousand figure rang out from the floor. The man in the just sat there and stared, playing song as if no one were there.